Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de grote actie tegen motorbendes in Limburg zijn onder meer vijf raketwerpers en enkele semi-automatische wapens gevonden. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Ook zijn een ecstasy lab en een hennepkwekerij ontdekt. In totaal zijn twintig mensen aangehouden onder wie veertien leden van motorclub De Bandidos. Burgemeester Hoes van Maastricht noemt de vondsten absoluut ontluisterend. De actie vanmorgen vroeg is tot op het laatste moment zo geheim mogelijk gehouden. Ook de president van de bandidos in Limburg, Harry Rijmakers, is gearresteerd. Het uitvoerend comité van de Europese Voetbalfederatie, UEFA, houdt vanmiddag spoedoverleg in Warschau. Daar wordt vanavond de Europa League finale gespeeld. Een van de agendapunten is de vraag of de voetbalfederatie er bij de FIFA op moet aandringen dat de verkiezing voor het voorzitterschap vrijdag wordt uitgesteld. De UEFA laat weten verbijsterd en bedroefd te zijn door de gebeurtenissen in Zurich. Fatma Kozerkaya wordt opnieuw Kamerlid voor D66. Ze volgt Gerard Schouw op, die op 1 augustus directeur van een farmaceutische brancheorganisatie wordt. Kozerkaya was de eerstvolgende op de kandidatenlijst van D66. Ze zat van 2004 tot 2012 ook in de Tweede Kamer. De in Turkije geboren Kosakaya werd in 2006 met voorkeurstemmen gekozen. Waarschijnlijk hadden veel Turkse Nederlanders op haar gestemd. Bij andere partijen waren Turkse kandidaten geschrapt omdat die weigerden de Armeense genocide te erkennen. Kozakaya hoefde zich van D66 niet uit te spreken over die kwestie. De actie Serious Request komt volgend jaar uit Breda. Dat is net bekendgemaakt op 3FM. Het is de tweede keer dat het Glazen Huis in Breda staat. Vorige keer was in 2008. Dit jaar staat het Glazen Huis, waar DJ's een week voor kerst een inzameling houden voor een goed doel, in Heerlen.